special now. heeft meer verdenkingen tegen een van de verdachten in de Amsterdamse zedenzaak. Het gaat om Richard van O, de echtgenoot van hoofdverdachte Robert M. Van O werd al verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno en omtocht met een minderjarige. Nu wordt hij er ook van verdacht dat hij samen met Robert M. meerdere kinderen heeft misbruikt. Robert M. en Richard van O worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De led Robert M. heeft bekend dat hij 85 baby's en peuters heeft misbruikt, voornamelijk in de Amsterdamse kinderdagverblijven waar hij werkte. De politie van Tilburg heeft een voortvluchtige gevangene opgepakt. De man van 25 was in februari ontsnapt uit de gevangenis, waar hij vast zat voor een ernstig geweldsmisdrijf. De politie kwam erachter dat de man zich schuilhield in een bovenwoning in de Tilburgse wijk Sint-Anna. Toen het arrestatieteam kwam, vluchtte hij via het raam naar het dak van de naastgelegen woningen. Pas nadat de politie een waarschuwingsschot had gelost, gaf hij zich over. Ook zijn vriendin werd opgepakt, omdat er in het huis wapens en een luchtbuks lagen. De Tilburger moet nog ruim anderhalf jaar zitten. Wie illegaal in Nederland verblijft, krijgt geen gevangenisstraf, maar kan wel een boete krijgen. Illegaliteit wordt geen misdrijf, maar een overtreding, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het gedoogakkoord staat dat het kabinet illegaliteit strafbaar wil stellen. Die passage is opgenomen op aandringen van de PVV. Door een boete op te leggen en geen celstraf kunnen illegalen meteen worden uitgezet en hoeven ze niet eerst de gevangenis in. En doordat illegaliteit een overtreding wordt, zijn mensen die hulp geven aan illegalen niet strafbaar. Minister Leers presenteert waarschijnlijk over een maand zijn uitgewerkte plannen. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen is het vrij zonnig en rond de 18 graden. Vrijdag is de kans op regen en onweersbuien groot. Het is dan een graad of 19. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Tex Hoppie. We zijn begonnen met David Hikes en Harmonic Mantra. Nogmaals welkom, mijn naam is Benno Vogel, u luistert naar Radio, aflevering 727, uur 1. En we gaan verder met Asher in Concert Live at Violet Hill. Nou, kort maar toch even genieten. Overigens wel leuk om te vertellen dat bij deze CD ook een DVD zit kunt dat allemaal nalezen via de Twitterknop op de website peacefulradio.eu I believe in you, and I love you More than anyone I've ever loved More and more each day Now I realize what My our souls. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun we're together We'll be man and wife betrothed We'll be lovers evermore You're the only heart and home Thank you. ¡Suscríbete de Felix Muziek. En we gaan eh, dit eerste uur van Peaceful Radio aflevering 727 720 en eh, met dit label eindigen met een hele mooie cd van Frans Amati. die uh, hele fraaie muziek maakte. En deze cd van hem heet uh, Different zijn Hij verschillende cd's gemaakt en uh, ja, die komen regelmatig toch langs in dit programma Peaceful Radio. Graag tot straks voor nog een uurtje fijne nieuwe muziek.